Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland sluit niet uit dat het meedoet aan luchtaanvallen op islamitische staat in Syrië. Maar Moskou zou in elk geval geen grondtroepen sturen. Dat heeft president Poetin gezegd na een ontmoeting met de Amerikaanse president Obama bij de VN. Volgens het Witte Huis heeft Obama zijn zorgen uitgesproken over de Russische rol in Oekraïne. Maar Poetin zei over Oekraïne niets. Koning Willem-Alexander kijkt tevreden terug op zijn toespraak voor de Verenigde Naties. Hij is vooral blij dat hij heeft kunnen spreken namens het Koninkrijk als geheel. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de algemene vergadering pleitte de koning voor een grotere rol van Afrika in de VN-veiligheidsraad. En hij zei dat Nederland in 2017 en 2018 een tijdelijke zetel in de raad wil. Artsen krijgen meer mogelijkheden om medisch onderzoek te doen bij kinderen en mensen die wilsonbekwaam zijn. De Tweede Kamer stemt vandaag in met een wetsvoorstel van minister Schippers om dat te regelen. Kinderen zitten anders in elkaar dan volwassenen, zeggen de artsen. volgens hen is het daarom nodig dat medicijnen en behandelingen ook op kinderen worden getest. De brandweer rukt minder vaak uit, meldt het CBS. Vorig jaar gebeurde het 138.000 keer, 8.000 keer minder dan een jaar eerder. Steeds meer meldingen worden afgehandeld in de meldkamer. De brandweer zoekt tegenwoordig eerst uit of het daadwerkelijk brand is voor de wagens op weg gaan. Verder krijgt de brandweer vorig jaar minder verzoeken om hulp, bijvoorbeeld bij storm- of waterschade. Het dodental na de luchtaanval op een bruiloft in Jemen lijkt sterk te zijn gestegen. Het stond op 27, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid, dat in handen is van Houthi-rebellen, zijn het er inmiddels 131. Vooral vrouwen en kinderen. Er is geen onafhankelijke bron die het bericht kan bevestigen. Dan nog het weer, helder en fris, minima tussen 4 en 7 graden. In het midden en oosten van het land kans op vorst aan de grond.